Drie uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het worden bijna 46 miljoen mensen als slaaf gehouden... blijkt uit een rapport van een Australische mensenrechtenorganisatie. Veel van hen wonen in India en Noord-Korea. Onder slaven verstaat de organisatie mensen die worden gedwongen te werken... mensen die vanwege schulden vastzitten aan een werkgever... en mensen die worden geboren als slaaf. Het aantal slaven is sinds 2014 fors toegenomen. Onder meer doordat er meer mensen ontheemd zijn geraakt. PvdA-leider Samson schaamt zich voor de aanhouding van de donkere rapper Typhoon. Die werd in Zwolle aan de kant gezet omdat volgens de agent zijn splinternieuwe luxe auto niet paste bij zijn jonge leeftijd en zijn huidskleur. De politie heeft haar excuses aangeboden, maar Samson wil verder gaan omdat dit volgens hem geen eenmalige misser is van een individuele politieman. En volgens Typhoon was dit niet de eerste keer dat hij langs de kant is gezet. De PvdA heeft Kamervragen gesteld over de kwestie. De Amerikaanse oud-minister van Justitie Holder heeft zich positief uitgelaten over klokkenluider Edward Snowden. De man die in 2013 onthulde dat Amerikaanse geheime diensten op grote schaal zonder toestemming mensen afluisteren. Volgens Holder heeft Snowden weliswaar de wet overtreden, maar heeft hij ook een nationaal debat op gang gebracht. Edward Snowden vluchtte na zijn onthullingen naar Rusland, waar hij nog steeds woont. Er zijn geen 26 mensen overleden aan de Q-koorts-epidemie, maar 74, bijna drie keer zoveel. Dat heeft de stichting Q-support vastgesteld na onderzoek. De stichting was door de overheid ingesteld om dat onderzoek te doen. Het hogere aantal komt doordat mensen die de chronische variant van de ziekte hadden... uiteindelijk toch zijn overleden. De Q-koorts-epidemie brak in 2007 uit.